7 uur. Raymond Ray met het NOS-journaal. In Griekenland zijn om 6 uur Nederlandse tijd de stembureaus opengegaan. De bevolking kan zich vandaag in een referendum uitspreken over het laatste voorstel van de internationale schuldeisers. Het referendum wordt gezien als bepalend voor de toekomst van Griekenland in Europa. Als de Grieken nee stemmen lijkt een faillissement van het land onafwendbaar. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem zei donderdag dat het bij een Grieks nee nog maar de vraag is of Griekenland in de eurozone kan blijven. De Griekse premier Tsipras ziet dat allemaal minder somber en denkt dat zelfs dat een nee de onderhandelingspositie van Griekenland versterkt. Het KNMI waarschuwt vanaf vanmiddag 1 uur voor slecht weer. Voor het hele land geldt dan code geel. Er is kans op onweer met veel regen, hagel en zware windstoten tot 90 km per uur. Het onweer trekt van het zuidwesten naar het noordoosten. En ook de Tour de France kan last krijgen van het weer. De renners starten om kwart over 1 in Utrecht en rijden naar Neeltje Jans in Zeeland. De renners worden daar rond half zes verwacht. In het oosten van China zijn zeker negen medewerkers van een schoenenfabriek omgekomen toen het dak instortte. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Op het moment van het ongeluk waren meer dan 50 mensen aan het werk. Tientallen medewerkers werden levend onder het puin vandaan gehaald. Waardoor het dak van de fabriek instortte is niet bekend. In Utrecht hebben gisteravond tientallen gelovigen in de open lucht een kerkdienst gehouden. Omdat vanwege de Tour de France de binnenstad bijna onbereikbaar is voor auto's... besloten ze de zondagochtenddienst alvast buiten op het Nicolaaskerkhof te houden. Om ook tourfans uit andere landen te trekken werd de dienst in het Duits, Deens, Frans en Engels gelezen. En dan het weer in het oosten en zuidoosten trekken wat onweersbuien over. De dag begint zonnig. In het middag wordt het broeierig en trekken er onweersbuien over het land. Met kans op hagel en zware windstoten. Het wordt 25 tot 31 graden, maar na de buien koelt het flink af.